10 uur. Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. 3 MMC wordt verboden. De drugs, ook wel poes genoemd, waren tot nu toe legaal te krijgen... maar het kabinet zet ze op de lijst van verboden middelen. 3 MMC lijkt qua werking op een combi van ecstasy en coke... Deze jongen vond het hartstikke verslavend. De eerste keer dat ik het gebruikte was op een huisfeestje. En daarna werd het wekelijks gebruikt, daarna dagelijks en daarna kwijt ik het zelfs voor, voor school, voor werk of tijdens school. Vorig jaar kwamen meer dan 60 jonge mensen in het ziekenhuis terecht na het gebruik van 3-MMC. Een nieuwe aanhouding in de zogenoemde vergismoord. In 2016 werd Jordi van 31 doodgeschoten in de parkeergarage bij zijn huis in Amsterdam. Hij werd voor iemand anders aangezien. In Spanje is nu een man opgepakt die mogelijk iets met de moord te maken heeft, meldt AT5. Nederland wil dat hij wordt uitgeleverd. Kledingwinkels Wee en Zeeman hebben gewerkt met een fabriek in India... die zijn personeel uitbuiten, staat in de Volkskrant. De fabriek lokte werknemers met de belofte van een goed salaris. Eenmaal binnen werden ze vastgehouden en gedwongen achter de naaimachine gezet. Ook kinderen moesten in de fabriek aan de slag. De Wee en de Zeeman hebben de samenwerking stopgezet. En na wat technische problemen is het gisteravond toch gelukt. Een gigantisch kunstwerk van Banksy is geveld in Zwolle. De rattenkop die jarenlang op een kroeg in Liverpool stond, bracht bijna 4 ton op. Het was nogal een gedoe om het stuk muur van 3 bij 3,5 meter en 500 kilo zwaar naar Zwolle te krijgen. En je zult het altijd zien. Het werk is verkocht aan een Brit, vertelt de veilingmeester. Typisch is wel, hij gaat weer terug naar Londen toe, naar Engeland. Dat is wel gek. Ik denk, dan had hij mijn eigenlijk net zo goed kunnen laten staan met al die ophef. En dan moet nou weer met de kraan terug, vrachtwagen, douane, noem maar op. In totaal ging er in Zwolle voor 2,3 miljoen euro aan Banksy-items onder de hamer. Het weer, de zon komt er steeds vaker doorheen. Al kan het in het oosten de hele dag blijven miseren.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 Als de moed verdwijnt, dan raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal zoveel meer zien. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort. Als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Als er punt heel dichtbij. Vertrouw maar op jezelf op dit moment. Jij bent zoveel sterker dan je denkt. one to look up to. I never found anyone who fulfilled my need.